Amber Brandsen met het NOS-journaal. Staat ontkent dat hij een rapport over de privacy van scholieren heeft achtergehouden voor de Tweede Kamer. Het rapport gaat over het doorgeven van leerlingengegevens door scholen aan uitgeverijen. Volgens RTL Nieuws zijn via lesprogramma's op de computers gegevens over leerlingen bij vier grote uitgevers terechtgekomen. De Kamer wil opheldering omdat zij het rapport nooit heeft gekregen. Het heeft alleen op de website van het ministerie gestaan. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vanavond een half uur gebeld met zijn Turkse ambtgenoot. Ze spraken over de Turkse beschuldigingen aan het adres van Nederland. Volgens Ankara is de Nederlandse integratieaanpak agressief en racistisch. De Nederlandse regering reageerde getergd. Minister Ascher noemde de verklaring ongepast. Volgens Koenders heeft de Turkse minister in hun gesprek afstand genomen van een deel van de kritiek. Niet alleen pluimveehouders krijgen financiële compensatie vanwege de vogelgriep, maar ook vermeerderijen en broederijen. Staatssecretaris Dijksma en de sector hebben dat afgesproken. In vermeerderijen worden kippen door hanen bevrucht, in broederijen worden eieren machinaal uitgebroed. De compensatie geldt alleen voor de afgelopen tien dagen, niet voor de komende tijd. Voetbal. Atletico Madrid heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Atletico won met 4-0 van Olympiakos Piraeus. Ook Arsenal is door. De club uit Londen versloeg Borussia Dortmund met 2-0. Verder is Bayer Leverkusen ondanks een nederlaag tegen AS Monaco door naar de laatste 16. Benfica werd vanavond uitgeschakeld voor de knock-outfase. fase. Het weer, het is vannacht bewolkt en er valt wat regen of motregen. De minima liggen rond de 2 graden. Morgen opnieuw grijs en regenachtig. Het wordt dan 7 tot 12 graden. Vanaf vrijdag een paar dagen droog met meer zon, maar wel wat kouder.